De internetcriminelen maken vaak gebruik van oude, vrijgekomen domeinnamen. Daardoor komen de sites voor in de zoekresultaten van Google en duiken ze dus makkelijk op als consumenten bepaalde producten zoeken. Het openbare leven in Armenië ligt vandaag plat door een algemene staking en ongehoorzaamheidsacties. Aanhangers van de oppositie protesteren omdat het parlement weigert om hun leider tot premier te benoemen. Nicole Pashinyan was de enige kandidaat voor het premierschap nadat president Sarkisian zich na felle protesten had teruggetrokken. Pashinyan heeft zijn volgers gevraagd om vandaag wegen, stations en luchthavens te blokkeren. Het gaat volgens hem om een geweldloze actie Pashinyan roept de politie op om de wapens neer te leggen en zich bij zijn beweging aan te sluiten. Een doktersverklaring uit 2015 over de gezondheid van Donald Trump is geschreven door Trump zelf. De verklaring werd tijdens de presidentscampagne naar buiten gebracht. Er stond in dat Trump de gezondste Amerikaanse president ooit zou zijn, en dat een medisch onderzoek alleen maar positieve resultaten opleverde. Zijn voormalige privéarts Harold Bernstein heeft nu tegen CNN gezegd dat Trump de hele verklaring heeft gedicteerd. De ontwerper van het konijnenlogo van de Playboy is overleden. De Amerikaanse grafisch ontwerper Art Paul was in de jaren 50 de eerste werknemer van oprichter en eigenaar Hugh Hefner. Paul deed naar eigen zeggen een uur over het ontwerp van het logo. Een konijnenkop met een vlinderdas. Het stond vanaf de derde editie op de omslag van het bloopbad. Het Bunny-logo groeide snel uit tot een van de herkenbaarste ter wereld. Art Pol was 93. Het weer zonnig, maar later meer bewolkingen.